uur. Freddy van met het NOS Journaal. Leden van het Nederlandse team dat de ramp met vlucht MH17 onderzoekt... gaan op korte termijn naar Rusland. Ze gaan daar bewijzen bekijken waaruit zou blijken dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten... door een Oekraïns jachtvliegtuig. Dat scenario wordt door Rusland al sinds de vliegramp voor het meest aannemelijke gehouden. Vandaag werd bekend dat iemand die volgens het OM betrokken was... bij het neerhalen van de MH17 is herkend als een hoge Russische ex-officier. Het OM wil niet zeggen of deze Rus als verdachte wordt aangemerkt. De PvdA wil dat prostituees net als andere zelfstandigen of ZZP'ers een zakelijke rekening kunnen openen bij een bank. De partij vindt dat minister van Financiën Dijsselbloem banken daarop moet aanspreken. Onlangs mocht Proud, een belangenvereniging voor sekswerkers, geen zakelijke rekening afsluiten bij Triodos Bank, omdat de vereniging activiteiten in de sector pornografie ontplooit. De PvdA benadrukt dat sekswerk een legaal beroep is en dat prostituees dus ook behandeld moeten worden als volwaardige ZZP'ers. Ook moeten de kosten voor kleding en verzorgingsmiddelen aftrekbaar worden voor de belasting. De SP in Leiden heeft aangifte gedaan tegen een oud-penningmeester van de partij. De man zou ruim 34.000 euro hebben verduisterd. De partij schrijft dat op haar website. De mogelijke fraude kwam aan het licht toen de voormalige penningmeester enkele maanden geleden zijn taken overdroeg aan zijn opvolger. Volgens fractievoorzitter Van der Kraats hebben gesprekken tussen bestuursleden en de oud-penningmeester niets opgeleverd. Daarom besloot de SP aangifte te doen. Het weer, de buien trekken weg, maar vannacht gaat het vanuit het westen weer een tijdje regenen, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen trekken de buien uiteindelijk weg en dan schijnt geregeld de zon.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 Weer ronde getallen. En dit programma is een nieuwheidsmuziekprogramma hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. Weer vier nieuwe cd's. Of in ieder geval vier nieuwe werkjes voor dit programma. En de eerste komt van Lisa Hilton. Horizons heet haar nieuwe cd. En de rest, ja, Ehm, wat hierna komt, kijk even op uh, Daar vind je de complete playlist. Veel luisterplezier. the dawn. Oh, tell me, what is like to be no one as the sound of rain since so close to my soul? Tell me, what is like to be no one as the sound of sitting so close to my soul. when love melts my eye. Oh, tell me what it's like to be no one as the sound of rain since so close to my soul.